Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft volgens een Amerikaanse nieuwssite een lange gevechtspauze voorgesteld aan Hamas. De wapens zouden twee maanden worden neergelegd als alle gijzelaars worden vrijgelaten. Het is nog niet officieel bevestigd, Familieleden van mensen die vastzitten voeren er al lang actie voor, zegt verslaggever Sander van Hoorn. De druk is enorm om die gijzelaars vrij te krijgen. Bring them home is eh, de slogan. En eh, die, die mensen die zeggen, ja, het maakt niet uit wat je daarvoor moet doen. Het is je verantwoordelijkheid als land. Na die twee maanden gaat het vechten dan weer door. In een ander voorstel staat dat er een einde aan de oorlog moet komen... maar dat wil de Israëlische premier Netanyahu niet. In de buurt van Chicago zijn zeven doodgeschoten mensen gevonden in drie huizen. De politie ging op zoek naar de dader. Die schoot zichzelf na een vuurgevecht ook dood. Het is niet duidelijk waarom hij deed wat hij deed. Waarschijnlijk zijn de slachtoffers allemaal familie van elkaar. En twee mensen die zich verschanst hadden in een grot bij Maastricht... zijn net op tijd gered door de politie. Ze waren vuur aan het stoken, wat daar sowieso al niet mag. En dat ging mis. Toen de politie ze vond, waren ze al helemaal zwart geblakerd... en hadden ze bijna een koolmonoxidevergiftiging opgelopen. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. En president zijn heeft zo zijn voordelen en die moet je gebruiken ook, dacht de president van de Filipijnen waarschijnlijk toen hij naar het concert van Coldplay ging in de hoofdstad Manila. Er stonden enorme files rond het stadion. Coldplay zong daar zelfs over. There's only really one thing that remains. The traffic in Manila is completely insane. <laughs> De president pakte niet de auto, maar de presidentiële helikopter om zo bij het concert te komen. Officieel vanwege de veiligheid, maar veel mensen vinden het geldverspilling. Online zeggen mensen dat zij elke dag met verkeersproblemen in Manila te maken hebben... en niet de luxe hebben om de lucht in te gaan. Het weer nog vanochtend is het droog bij een mix van zon en wolken. Vanmiddag dan trekt het meer dicht en zijn er ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat door een ongeluk een file tussen en Noord en Afrit Weidewormer van 5 kilometer. De vertraging is een kwartier.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 Israël zou een gevechtspauze van twee maanden hebben aangeboden aan Hamas, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van anonieme bronnen. In ruil daarvoor zou Hamas dan alle gijzelaars in de Gazastrook moeten vrijlaten. En vandaag begint voor de tweede keer het proces over de moord op Peter de Vries. De zaak was al een keer behandeld, maar het hele proces moet over... omdat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. Het weer, eerst zonnig en droog, vanmiddag meer bewolking en regen bij 7 tot 10 graden. er ook dat alles blijft zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien. In alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen elke ochtend naast het bed.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 sneller dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn? Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat dat het kan slaan. Ik wacht als je naast Zandvoort, Zandvoort.